4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Cuba zijn tien mensen om het leven gekomen als gevolg van de orkaan Irma. In Florida is de gevreesde catastrofe uitgebleven. Al wordt in Tampa Bay nog wel rekening gehouden met de overstromingen. Toen de orkaan in Florida aan land kwam was hij van categorie 4... maar boven de dichtbevolkte gebieden aan de westkust zwakte hij af naar 2 en later naar 1. In Florida zijn toch grote gebieden overstroomd en zitten miljoenen huishoudens zonder stroom. In het Caribisch gebied zijn nu in totaal 34 doden van de orkaan geteld. Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat mag gewoon gebruikt blijven worden. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Europese Commissie... om de goedkeuring van het middel met 10 jaar te verlengen. Organisaties als Greenpeace zijn tegen het gebruik van het middel... omdat het schadelijk zou zijn voor mens en dier. En ook het grondwater zou erdoor vervuild raken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vindt dat er nog eens 155 Amerikaanse diplomaten uit zijn land moeten vertrekken. Daarmee zouden beide landen wederzijds weer evenveel diplomatieke medewerkers hebben, zegt Lavrov. Op dit moment hebben de VS en Rusland al evenveel diplomaten. Maar Lavrov spreekt van een oneerlijke rekensom. Aan Russische kant worden ook de diplomaten meegeteld die werken voor de VN in New York. En die wil Lavrov voortaan niet meer meetellen. Of de 155 Amerikanen echt weg moeten is nog niet besloten. Politie Leidschendam-Voorburg heeft de afgelopen tijd diverse meldingen gekregen over schorpioenen die langs de sloten lopen. Op Facebook meldt de politie dat het geen schorpioenen zijn, maar Amerikaanse rivierkreeften. Het beestje komt sinds de jaren 80 voor in Nederland en begint een plaag te worden. Het dier is voor mensen niet gevaarlijk. In de VS worden ze gekweekt om op te eten. Het weer, vooral in het westen buien met een kleine kans op onweer en een stevige zuidwestenwind. Vannacht de opklaringen, minima rond 14 graden. Morgenochtend nog een bui, daarna af en toe zon en een graad of 16. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Er zijn niet al te veel uitschieters. Maar wel zorgt een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam voor veel vertraging. Bij de Van Brinoorbrug zeker 20 minuten in de file. Twee rijstroken op de hoofdrijbaan zijn namelijk dicht. Dus pak daar de parallelbaan.